Freddy van met het NOS-journaal. Aan de keizer de brand brak rond half één vannacht uit. Voor zover bekend was er op dat moment niemand aanwezig. De vlammen sloegen al snel hoog boven het pand uit en de brandweer rukte met groot materieel uit. 35 omwonenden zijn geëvacueerd. De politie heeft twee opvangplekken ingericht, één ervan in een politiebureau. In het pand aan de Keizersgracht zou onder meer een modellenbureau zijn gevestigd. Een naastgelegen pand raakte door de brand beschadigd. De marechaussee heeft bij de nieuwe controles rond de grenzen afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangehouden. Sinds 1 juni mag de marechaussee de grenzen weer verscherpt in de gaten houden. Eerder was dat nog verboden omdat het in strijd was met het Schengen-verdrag. Officieel worden de nieuwe controles nu in de hele grensstreek gehouden en zijn ze gericht tegen illegale en grensoverschrijdende criminaliteit. De marechaussee erkent dat vooral naar illegale wordt gezocht. De rechtbanken van Roermond en Zutphen hebben inmiddels geoordeeld dat ook deze controles niet mogen, omdat mensen worden gecontroleerd zonder dat er een concrete verdenking is. Minister Leers is tegen de uitspraken in beroep gegaan in Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die leefde aan het begin van de jaartelling. De politie kwam het buitenverblijf op het spoor dankzij een criminele bende. Die deed illegale opgravingen op het platteland op zoek naar archeologische schatten. Begin dit jaar werd een aantal criminelen aangehouden dat met een standbeeld van de keizer rondreed in een vrachtwagen. De arrestaties leidden naar resten van een paleis van Caligula aan het meer van Nemi vlakbij Rome. Er zijn tot nu toe 250 kostbare voorwerpen gevonden. Het weer. Er trekken stevige buien over het land. Plaatselijk kunnen die voor wateroverlast zorgen.